Jelle Seubering met het NOS Journaal. Israël gaat Gaza-stad bezetten. Het Israëlische Veiligheidskabinet stemde vannacht in met het plan van premier Netanyahu. Het besluit werd genomen na een meer dan 10 uur durend overleg. Van tevoren zei Netanyahu nog dat hij heel Gaza wil bezetten. Of dat plan is afgezwakt, is niet bekend. De inname van Gaza-stad is volgens de premier nodig om Hamas te kunnen verslaan. Net Netanyahu zei gisteren al dat Israël niet van plan is om Gaza permanent te annexeren. Het zou de bedoeling zijn het gebied uiteindelijk over te dragen aan een Arabische troepenmacht. En Nederland begint vandaag met het droppen van voedsel en andere hulpgoederen boven Gaza. Eerder deze week vertrok een militair transportvliegtuig vanaf Eindhoven Airport naar Jordanië, waar het wordt volgeladen. Het Nederlandse vliegtuig moet de komende twee weken elke dag een vlucht gaan maken. In de pakketten die aan de parachutes hangen zitten drinkwater, medicijnen en houdbaar voedsel. De honger in Gaza is groot, doordat Israël structureel te weinig hulpgoederen naar binnen laat. Volgens de internationale voedselwaakhond heeft 1 op de drie Palestijnen dagenlang niet te eten. Drie mensen zijn zwaar gewond geraakt bij een brand in Eindhoven. Gisteravond woedde er een grote brand op twee verdiepingen van een appartementencomplex. Het is onduidelijk wat er precies is gebeurd, maar mogelijk ging aan de brand een ontploffing vooraf. De VS verdubbelt de beloning voor informatie die leidt naar de Venezolaanse president Maduro. De beloning is nu 50 miljoen dollar. Amerikaanse autoriteiten zitten al langer achter Maduro aan vanwege de handel in drugs. Maduro won vorig jaar de presidentsverkiezingen van Venezuela, maar de VS erkent die winst niet. Het weer vanochtend een mix van zon en wolken. Lokaal kan ook wat regen vallen. In de middag meer zon met 22 graden in het noorden tot 27 in het zuiden. Morgen wordt het nog iets zonniger en dan een graad of 23.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 En Nederland begint vandaag met het droppen van hulpgoederen boven Gaza. De komende twee weken wordt er elke dag een vlucht gemaakt... om onder meer drinkwater en voedsel te verspreiden. Bij een brand in Eindhoven zijn gisteravond drie mensen zwaar gewond geraakt. De brand woedde op twee verdiepingen. Mogelijk was er een explosie op een balkon vlak voordat de brand ontstond. De bewoners van zes appartementen konden vannacht niet thuis slapen. En het weer afwisselend wolken en zon bij 22 tot 27 graden.